blijkt dat jongeren die onder het autorijden lachgas gebruiken... daar vaak het risico niet van inzien. De dakconstructie van het AZ-stadion is bij de bouw veel te licht uitgevoerd. Dat zegt een brand- en bouwexpert tegen het AD. De expert hield naar eigen zeggen in 2006 op verzoek van de brandweer de bouwvergunning tegen het licht. Gisteren stortte een deel van het dak van het Alkmaarse stadion in door de harde wind. Volgens de expert deed de gemeente destijds niets met zijn zorgen. De problemen met vervuilde luchtkanalen in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam-Oost zijn voorbij. Om vier uur ging de afdeling spoedeisende hulp weer open. Een uur later konden patiënten ook weer naar de huisartsenpost. De luchtvoorziening was vervuild geraakt door rook van een autobrand naast het gebouw. Het Spaanse vakantieeiland Gran Canaria kampt met een grote bosbrand. Aan de westkant staat zo'n duizend hectare natuur in brand. Duizend toeristen zijn in veiligheid gebracht. De brand zou zijn begonnen door iemand met een gloeiend hete soldeerbout. In de eredivisie is AZ nog altijd zonder puntverlies. De club uit Alkmaar won in Waalwijk met 2-0 van RKC. Heerenveen speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Feyenoord. En Fortuna Sittard Herakles eindigde ook in 1-1. Oud-Vitesse-spits Dejan Tjurovic is overleden na een kort ziekbed. Hij overleed gisteren op zijn 51ste verjaardag. Hij kampte volgens een verklaring van zijn oude club Partizan Belgrado met leukemie. Met Partizan werd hij in 1994 kampioen van Joegoslavië. Daarna speelde hij jaren voor Vitesse, waar hij meer dan 100 goals maakte. Tjorovic sloot zijn carrière in 2003 af bij FC Groningen. Het weer half tot zwaar bewolkt en af en toe mogelijk een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen trekken buien langzaam van west naar oost over het land. In het binnenland is er kans op onweer door 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Dylan is van alle markten thuis en beïnvloed door traditionele country, southern rock en zelfs hard rock. Hij probeert zijn songs uit tijdens zijn live optredens om ze uiteindelijk uit te brengen. Via Riding Again maken we kennis met hem. Strange zijn terug te vinden op het nieuwe album van Dylan Earl. De conclusie is toch dat hij dicht bij de traditionele country blijft. get my suit all pressed Better shine my shoes get a good night's sleep. Tomorrow comes the news. There's no way I can stop it. Cause what will be, will be. I've got a big, big day. practice how to smile and take it grace. info at crossroadsmusic.nl In dit uur ook de vaste onderdelen, zoals het album en de act van de maand. En de original van deze week. Ook muziek van eigen bodem komt aan bod. Hoe breed country in werkelijkheid is, hoor je in dit programma. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Elf nummers op Close to Home. Elf keer blijft Chuck Mead bij de roots. Hij heeft al de opgedane ervaring, elke langs de weggeleerde les in de studio uitgepakt en gebruikt. For I'm Not The Man For The Job wordt er een reggae ritme geleend. Het is mijn favoriet van dit album. podium komt tot leven met de energie, het talent en het enthousiasme van Lisa, Theresa en Daniel Hansen. Dit energieke trio brengt je het beste van de western muziek. Dankzij I Want To Be A Cowboy Sweetheart weet je precies wat ik bedoel. I be a cowboy sweetheart I west of the great divide. I wanna hear the coyotes howling while the sun sinks in the west. I wanna be van deze week. If You Could Read My Mind is geschreven door niemand minder dan Gordon Lightfoot. Inspiratie voor de song haalde hij uit zijn echtscheiding toen hij verbleef in een zomerhuisje vlakbij Toronto. De song viel zodanig in de smaak dat tal van artiesten het opnamen. Van Barbara Streisand tot James Last en van Olivia Newton-John tot Johnny Cash. Sinds kort kan daar weer een versie aan toegevoegd worden, maar die bewaar ik voor het tweede uur. like an old Joe Shaver, Johnny Paycheck, Mel Street, Merle Haggard, George Jones en Waylon Jennings, om er maar een paar te noemen. Dat is te horen ook, zeker bij een song als Jukebox Full of Jones. Well, that lady Thought came from above. She just flew away on the wings of a dove. No, I didn't see it coming. But hey, that's just how it goes. got a solution. She just don't know. I need a whole lot of haggard just to help me along. A little Tennessee whiskey and some sad country songs. I'll take a ride to the city To a tavern I know I need a jar of Jack Daniels And a jukebox full of Jones Well, I ain't gonna cry down and die go some feelings from way down inside. I'm gonna dust off a bottle, maybe howl at the moon. I need a whole lot of haggard just to help me along. A little Tennessee whiskey and some sad country songs. I'll take a ride to the city. To a tavern I know box full of Jones. I need a jar of Jack Daniels and a jukebox full of Jones. De broers Tom Paul Jim en Chuck Glazer traden in 1957 voor het eerst professioneel op. In eerste instantie werden ze achtergrondzangers bij Marty Robbins. In 1959 begonnen ze hun eigen platen uit te geven.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 Back to My Green is de titelsong van dat album. De country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Een cadeautje aan mezelf, zo betitelt Sandra van Rijs haar nieuwe cd, die in samenwerking met Neo Music tot stand is gekomen. De cd bevat alleen eigen songs van Sandra. Dit was al lang gekoesterde wens van haar die in vervulling ging. Blue Blue Day staat scherp. It's a blue, blue day since you went away, and I cry, cry, cry over you. You said bye, bye, bye without a reason why. Left me here on my own. I can sleep when you're not with me, and I can't eat, cause I'm without a reason why. Left me here out on my own. Maybe I will soon be getting over. They say I Hey, hey, well, I see you, see you again someday. It's a blue, blue day since you went away. And I cry, cry, cry over you. You said bye, bye, bye without a reason why. Left me here out on my own. It's a blue, blue day since you went Tell Me Do You Love Me is een duet dat Sandra samen met Gerard Bierman zingt. De titelsong mag in dit blokje natuurlijk ook niet ontbreken. Crossroads, Kees de Haan. Back where I just started from I'm back here on my own This house of mine, it ain't a home since you left and I'm alone The paintings and the furniture You may keep it all Cause I can't time het blokje country uit eigen land. right, All Night zingt Garrett T. Caps in de gelijknamige opener van zijn nieuwe album. We komen met deze huppelende meestamper op fiddle en pedalsteel met één in de juiste stemming voor het vervolg. Maar dat bewaar ik voor een andere keer. there's such a mystery unfolding. It's hard to take a breather heading through from night to day. And finding meaning in whatever leaves us colder takes courage that is often slipped away. morning comes too early, it's always eager to rip apart our dreams and the fragile peace within. Somehow we're both mildly ruined in mortal ways we may never completely understand. We don't have to be like this. die het geluid van klassieke honky-tonk levend houden in de huidige country. Het hedendaagse countrypubliek dat product koopt is niet meer geïnteresseerd in de muziek van weleer. Maar als medeoprichter van BR549, met wie hij zeven albums uitbracht, en als soloartiest met drie eerdere roetschijven op zijn naam, kun je op Chuck Mead vertrouwen om het honky-tonk vuur levend en brandend te houden. Crossroads Dit is het favoriete album van de maand. I will pack my pride underneath my arms. Passed it off as country charm. I took it to the limit with them low down ways. You know, I still like to think about the good old days. And when it came so fast, it came with these. It came the very moment that I didn't say please. I was on the money, on the nose, and you and I felt like know best I could. I still got a little bit of an on drunk enough? Het nieuwe westernalbum met als titelsong Soul of the West van Clint Bradley bestaat alleen uit eigen composities. En het is een volledig akoestische aangelegenheid. Out of the west it came like a hurricane into my soul, blowing across me, around and above me. The wind of the west sweetly blows over the mountains and under the moon, out on a prairie of blue. Stars shine like diamonds, and night birds sing harmony too. To the soul of the west. On a mountainside one snowy night, I said a prayer. I asked the Lord if He would fix it for me to return back here on my island, deep down in the shine. on the night when the wind sings its tune. I look above me and watch the clouds traveling through to the soul of the wind. I've yearning to feel the wind on my face. To be back on the mountain with the eagle again. Here on the other side of the great divide, I wonder when I will feel the soul of the West again. Soul of the West. So I keep the dream that's inside of me until the day that I stand beside snow-capped mountainside once again. Maybe this time there'll be some peace of mind. Somebody somewhere will say, You don't have to go back this time. You can stay. The soul of the West, the soul of the West, the soul of the West, by the soul soul of the Oh, the soul of the Oh, the soul of the Oh, the soul of the Oh, the soul of the Soul of the Oh, the soul of the was Chuck Mead but Better Than I Was When I Wasn't Good. Myra Rowland is ook een zangeres die dicht bij de roots blijft. Met als voorbeeld There's Still A Lot Of Love in San Antonio. naar het tweede uur en met de titel van de song helpen de Three Pairs of Boots mij die overstap te maken.